Daar wordt ruim 2,6 miljard euro voor uitgetrokken. De medicijnfabriek moet nog worden gebouwd. Daarvoor zijn er zo'n 1500 mensen nodig, vertelt de directeur van Eli Lilly Nederland. Het is niet gemakkelijk om een dergelijke uh, faciliteiten bouwen. Eh, daar komt echt onwijs veel high-tech uh, komt daarbij kijken. Dus daar hebben we echt gespecialiseerde arbeidskrachten voor nodig. maar ik denk dat dat in principe ook gewoon Nederlandse werknemers kunnen zijn. Mensen uit deze omgeving. De bedoeling is dat de bouw in 2030 klaar is. De nieuwe fabriek zou dan 500 banen opleveren. De voorsprong van D66 op de PVV is groter dan gedacht. Dat zegt persbureau ANP. Zo'n 30 gemeenten hebben opnieuw geteld. En dat zorgt ervoor dat de PVV ruim 1300 stemmen minder heeft dan gedacht. D66 heeft er juist 4300 stemmen bij. Het is niet gek dat gemeenten opnieuw geteld hebben. De meeste gemeenten hebben eerst een snelle telling uitgevoerd... waarbij alleen werd gekeken op welke partij kiezers hebben gestemd. Later zijn ook de stemmen op specifieke personen meegenomen. Tom de Graaf stopt als vicepresident van de Raad van State. Hij zegt dat hij meer tijd wil voor zijn privéleven. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land en adviseert de regering over beleid. De Graaf stopt op 1 juli. Een opvolger moet nog worden gezocht. En voor steeds meer binnensteden geldt... It's beginning to look a lot like Christmas. Ja, want ondernemers hebben op steeds meer plekken de kerstverlichting weer opgehangen. Zoals in Leeuwarden. Het geeft een stukje gezelligheid. Het voelt gewoon knus. En ik vind eigenlijk dat het door het hele jaar mag. Alle terrasjes ook met sfeerverlichting. Dat vind ik echt leuk om door de stad te lopen. Ja, mooi. Ik vind het wel mooi jouw het. Maakt het wel gezellig. Ook in Hoorn en Alva aan de Rijn hangt de bol weer. In Dokkum laten ze het hangen tot april. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen en een gaat of 13. Morgen krijgen we een droge dag met ook vaker zon. En dan wordt het 14 of 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de A4 en Nieuwveen doe je er ook 10 minuten langer over.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 Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uitweg waar wij allen niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Give me style and give me grace God put a smile upon my face say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.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 en onlangs is ingenomen door rebellen. De bevolking is daar afgesneden van voedsel en andere basisvoorzieningen. Het tekort aan studentenwoningen wordt groter... omdat steeds meer particuliere eigenaren hun studentenhuizen verkopen... In een jaar tijd zijn er meer dan 5000 woningen verkocht... wat neerkomt op ongeveer 10.000 studentenkamers. In Katwijk komt een grote geneesmiddelenfabriek... van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Dat maakt onder meer diabetes- en kankermedicijnen. De fabriek moet in 2030 opengaan en levert dan 500 banen op. Het weer, veel bewolking, op de meeste plaatsen droog. Morgen vaker zon en dan 15 graden. Dit is ZFM. Dit is ZFM 106.9 FM. Hey. Yeah, she knows it. She's freaky, but I like it. Listen, she grabs the yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom, it sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes.